Het bedrijf is in Europa een van de grootste leveranciers van Noordzeegarnalen. Door dit faillissement verdwijnen 90 banen. Heiploeg zal wel meteen een doorstart maken in afgeslankte vorm. Voor de klanten heeft de doorstart geen gevolgen. Heiploeg kreeg vorig jaar een miljoenenboete voor het maken van prijsafspraken. De actie van de samenwerkende hulporganisaties voor de Filipijnen heeft ruim 36 miljoen euro opgebracht. De actie is nu afgesloten. De opbrengst zal worden verdeeld over de negen organisaties die zijn aangesloten bij de SHO. Een deel van het geld gaat naar noodhulp voor de slachtoffers van orkaan Haiyan. Een ander deel wordt besteed aan de wederopbouw. Bij de natuurramp kwamen in november ruim 6000 mensen om het leven. Het hoogste punt van Nederland ligt eigenlijk 60 meter zuidelijker dan gedacht, zegt Staatsbosbeheer. De palen die het hoogste punt op de Vaalserberg markeren staan fout. Onderzoekers kwamen daarachter toen ze de huidige hoogste plek vergeleken met nieuwe digitale hoogtekaarten van Nederland. Ook de twee palen die het nabijgelegen Drielandenpunt markeren moeten 30 meter worden verplaatst. De Oekraïense premier Azarov heeft zijn ontslag ingediend en de antiprotestwet wordt ingetrokken. Het werd vanochtend duidelijk tijdens een extra parlementszitting. Daarin worden voorstellen van de president behandeld om de crisis in Oekraïne te beëindigen. De betogers willen dat president Janukovic opstapt. En in Limburg is de politie bezig met het oprollen van een criminele bende. In Roermond en Halen zijn drie mannen gearresteerd. Ze worden verdacht van tientallen misdrijven, zoals het stelen van landbouwmachines. Defensie zoekt met speciale apparatuur naar verborgen ruimtes in de huizen van de verdachten. Het weer. In het zuidwesten kan wat regen vallen.